Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het plan om de kinderhartcentra in Leiden en Utrecht te sluiten mag van de rechter doorgaan. En dat is een flinke tegenvaller voor de ziekenhuizen, vertelt verslaggever Simone Tukker. Zij vonden dat ze naar de rechter moesten stappen omdat ze zich niet eh, kunnen vinden in die eh, plannen van minister Kuipers. En ja, dat deden ze omdat ze eh, ja, denken dat het besluit niet eerlijk en niet wel overwogen is genomen. Ja, en omdat ze zich zorgen maken dat er met dit besluit straks eh, kennis en kunde verloren gaat in de zorg voor deze ja, vaak hele jonge hartpatiëntjes. Demissionair zorgminister Kuipers wil dat die kinderhartcentra dichtgaan omdat artsen anders te weinig opereren en ze niet beter worden in hun vak. Het is de bedoeling dat alleen de kinderhartcentra in Rotterdam en Groningen open blijven. Je gaat komend jaar waarschijnlijk een hoop meer waterschapsbelasting betalen. Dat geld wordt gebruikt om het drinkwater schoon te houden of de dijken te onderhouden. Volgens RTL Nieuws gaat die belasting met zo'n 10% omhoog... om de inflatie en de hogere personeelskosten te compenseren. in de buurt van Berlijn zoeken ze weer verder naar de leeuwin... die de afgelopen dagen werd gespot in een bos... Eén keer door een voorbijganger en agenten zeggen ook dat ze haar hebben gezien. Vannacht werd de zoekactie stilgelegd, al werd het bos wel in de gaten gehouden. Er werd leeuwengebrul gehoord, maar dat bleek een grap van inwoners te zijn. In Britten vergeten massaal hetzelfde item als ze teruggaan naar huis na vakantie. Volgens de Britse krant The Telegraph blijven er opvallend veel boeken van Prins Harry achter. Die bracht een tijd geleden een boek over zijn privéleven uit. Spare heet hij. En daar is in Engeland nogal wat om te doen. Tour operators zeggen nu dat ze het boek in allerlei resorts tegenkomen. In Turkije, Spanje, Griekenland. Mensen laten het liggen bij het zwembad, in hun hotelkamer of smijten het gewoon in de prullenbak. Heb ik nog het weer voor je. Een mix van zon en wolken vandaag. Later trekt het wat verder dicht en zijn er ook af en toe wat buien met onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum bijna 10 minuten op onthoud...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 om de kinderhartchirurgie te centraliseren. Kuipers wil dat die operaties alleen nog in Rotterdam en Groningen plaatsvinden... en dat de centra in Utrecht en Leiden dichtgaan. De rechtbank gaat er later dit jaar inhoudelijk naar kijken... maar vindt niet dat de plannen nu al op pauze gezet moeten worden. Het aantal elektrische vrachtwagens loopt flink achter, blijkt uit CBS-cijfers. Nog geen half procent van de vrachtwagens rijdt elektrisch. Bij personenauto's is dat een kleine 4 procent. E-trucks zijn duur, er zijn niet genoeg oplaadpunten en de productie gaat niet erg hard. En de waterschapsbelasting gaat volgend jaar flink omhoog, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Gemiddeld stijgen de lasten met zo'n 10 procent. De inflatie wordt doorberekend en ook personeel en materieel zijn duurder geworden. Eerst geregeld zon langs de westkust zijn er wat buien die naar het oosten wegtrekken.